12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het centrum van de Franse stad Lyon zijn bij een aanslag in een voetgangersgebied... 13 mensen gewond geraakt, onder wie een meisje van 8. De meeste gewonden die raakten licht gewond aan hun benen. Twee van hen hebben ernstiger verwondingen. De politie is op zoek naar de verdachte, een man van begin 30... die rond half zes een papieren zak met een explosief achterliet bij een bakkerij. In de gevangenis in Zaanstad is een gevangenisbewaarder gewond geraakt... bij een aanval door een gedetineerde. De bewaarder die viel van de trap en ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis. Er is aangifte gedaan tegen de man die in voorarrest zat. Hij is naar een penitentiair psychiatrisch centrum gebracht... en daar in een isoleercel gezet. Het Pentagon stuurt vanwege de spanningen met Iran 1500 extra militairen naar het Midden-Oosten. Washington zegt dat de versterkingen nodig zijn om Amerikaanse troepen in het gebied te beschermen de spanningen in de regio liepen de afgelopen tijd op... na aanvallen op Saoedische olietankers en installaties. Het aantal meldingen van schade na de aardbeving van woensdag in Groningen... is opgelopen tot 1500. De helft van de meldingen komt uit de gemeente Groningen. tot nu toe zijn 58 acuut onveilige situaties gemeld. In negen adressen worden extra verstevigd. En Schiphol dreigt met een kort geding tegen de landelijke openbare vervoerstaking van komende dinsdag. Elke dag komen er tienduizenden mensen en het vliegveld wil bereikbaar blijven. En ook zou de staking de veiligheid in gevaar brengen. Schiphol is nog met de vakbonden in overleg. FC Utrecht en Vitesse hebben het eerste finale duel in de play-offs voor Europees voetbal gelijk gespeeld. Het werd 1-1 in de gal gewaard. Voor Utrecht scoorde Van der Streek, maar Tafs maakte gelijk voor Vitesse.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 Bounce to the beat. Turn it up and let the bass go. Be be be be, be reckless. reckless. Kan ik iemand alles geven? Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me.